Die imam wordt verdacht van het financieren van een jihadist in Syrië. Verder werden ook invallen gedaan in enkele appartementen. De politie van Berlijn nam laptops, smartphones en harde schijven in beslag. De Milieudienst Rijnmond dreigt Shell per NIS met een boete. Het bedrijf moet 50.000 euro per dag betalen als het opnieuw verzuimt om de ontsnapping van een stof te melden. De totale boete kan oplopen tot 200.000 euro. De Milieudienst dreigt met deze sanctie vanwege een incident in augustus. De raffinaderij informeerde de autoriteiten toen te laat over een witte stof die ontsnapte en neerdaalde in Portugal en Hoogvliet. Shell had daar binnen 15 minuten melding van moeten doen... zodat hulpdiensten weten dat hun inzet nog mogelijk is. Het kabinet wil de beloningsregels voor de bankensector aanscherpen. Zo mag een beloning in aandelen vijf jaar lang niet worden verzilverd. Voor het verhogen van beloningen moet draagvlak zijn en verantwoording worden afgelegd. En daarnaast moet het mogelijk worden om beloningen terug te vorderen als banken in de problemen komen. Dat voorstel mag volgens de bankensector wettelijk niet. Het briefje dat rondging onder een paar spelers van het Nederlands elftal... in de slotfase van de wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League... heeft 35.000 euro opgebracht. Het gebeurde tijdens een veiling van de Johan Cruijff Foundation. Op het briefje stond onder meer dat Virgil van Dijk in de spits moest gaan spelen. De verdediger maakte in de slotfase de 2-2... waardoor Nederland zich plaatste voor de finale ronde. Het weer, het is vrijwel overal droog. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon door... en het is 6 tot 8 graden.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 Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFN. That noise is singing, you silly bucket. What, me teach you how to sing? Well, I don't know if I cannot. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before and another one after that, and then another three or more. And suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. difficult things are the things you never will understand. If you could stuff, but try putting the notes where they belong. Again. Good, that's much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you get through it are too. Your every friend is better there's a great duet beside you. Let me see now. Yes. Just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? Or a diagram of the human brain or some such silly scheme? No, but tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see, it's a little more than someone saying do, oh, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. Let's give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will pop like a feather, let's all sing together our two. Try it, Artu. Oh, Artu, I knew you could do it. I knew it. Again. Oh, Artu, that's wonderful. Now get your circuits together. Are you ready? Take a solo. des bails à 300 À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça Le monde est hyper Tu croyais quoi Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Y'a pas moyen, dja Je suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, ah, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale.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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. pas moyen, dja Tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja Tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja Tu pas ta cata, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça.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 wenst jullie allemaal fijne dagen en...